Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot boven de 2000. Het dodental loopt naar verwachting nog verder op. Er zijn ook meer dan 2000 mensen gewond geraakt, waarvan er 1400 ernstig aan toe zijn. Op verschillende plaatsen hebben mensen de nacht buiten doorgebracht... omdat hun huis is verwoest of omdat ze bang zijn voor instortingsgevaar. Het epicentrum van de aardbeving lag in het Atlasgebergte... zo'n 80 kilometer ten zuiden van Marrakesh. Veel kleine dorpen in de bergen die zwaar getroffen zijn... zijn moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Internationaal zijn verschillende hulpacties opgezet. Zo zamelt het Rode Kruis geld in voor de slachtoffers. De Nederlandse regering draagt daar 5 miljoen euro aan bij. Op het defensieterrein op de Arnhemse Heide ten noorden van Arnhem... hebben de politie en de marechaussee een einde gemaakt aan een illegaal feest. Volgens getuigen waren er tientallen mensen aanwezig... en kreeg de politie meldingen van muziek op het terrein. De politie heeft de raveparty beëindigd. Rond het gebied bij Arnhem stond politie. Ook heeft er enige tijd een politiehelikopter boven het gebied gecirkeld. Opnieuw is de Oekraïense hoofdstad Kiev door Rusland aangevallen met drones. Volgens de burgemeester zijn ze door luchtverdedigingssystemen uit de lucht geschoten. Brokstukken van de drones kwamen neer in drie verschillende wijken van Kiev... waardoor brand ontstond bij een park en wegen beschadigd raakten. Zeker één persoon raakte gewond. In het Flevo ziekenhuis in Almere is het norovirus uitgebroken. Nieuwe patiënten op de afdeling cardiologie worden daarom tijdelijk op een andere afdeling ondergebracht... en patiënten met klachten worden in aparte kamers verpleegd. Het norovirus veroorzaakt buikgriep en is erg besmettelijk. Het weer in het noordoosten mist of nevel. Het is zo'n 15 tot 20 graden. Vanochtend lost de mist op en wordt het opnieuw zonnig en warm met 28 tot 32 graden.